Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat is bezig met de stemming over het akkoord dat de begrotingsproblemen in de VS voorlopig oplost. Naar verwachting zal de Senaat ermee instemmen. Het schuldenplafond wordt tijdelijk opgehoogd, zodat de federale overheid weer geld krijgt. Het was de laatste dag voor de partijen om het eens te worden. Daarna zou de overheid geen geld meer hebben. Begin volgend jaar moeten de partijen opnieuw onderhandelen... omdat de afspraken maar tot 7 februari gelden. Na de Senaat moet ook nog het Huis van Afgevaardigden stemmen. Ook dat zou vannacht nog moeten gebeuren. Minister Timmermans gaat er voorlopig vanuit dat koning Willem-Alexander volgende maand een bezoek brengt aan Rusland. Ik vind vooralsnog dat het bezoek van de koning zou kunnen doorgaan, zei hij in Nieuwsuur. Het bezoek op 9 november is onderdeel van het Nederland-Ruslandjaar. Door de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou... staat het vervolg van het vriendschapsjaar ter discussie... en daarmee ook het bezoek van de koning. Timmermans erkende in Nieuwsuur dat er argumenten te bedenken zijn om het bezoek te heroverwegen. Maar volgens hem is daar nog geen aanleiding voor. De komende dag is er een kamerdebat over de mishandeling van de diplomaat in Moskou. Kenia is van plan alle neushoorns in het land te chippen... om zo stroperij tegen te gaan. Meer dan duizend dieren zullen worden gechipt. De chips komen in de horen van de dieren. De horens zijn bij stropers zeer geliefd... omdat ze gebruikt worden in traditionele medicijnen. In augustus werd een witte neushoorn door stropers gedood... in een van de best beveiligde nationale parken van Kenia. Dat was in de zes jaar daarvoor niet meer gebeurd. Het Wereld Natuurfonds heeft de chips en de bijbehorende scanners gedoneerd. Als er neushoornhoorns in beslag worden genomen... kan de chip ook helpen met achterhalen waar het dier gedood werd... en zo belangrijk bewijs in een strafzaak vormen. Het weer, de meeste regen trekt vannacht naar het oosten weg. Overdag aan zee harde wind. Aan de noordkust is die zelfs stormachtig. Er zijn buien, maar ook af en toe zon.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 You've had fun playing games all day. Time for bed. Go to sleep, my sleepy head. Soon you'll find candy dreams dreams and such on your mind. If you eat too much, I want mine. Go to sleep, my sleepy head. Away to dreamland, that grand man, the Sandman, will and may an angel be there beside you, there to guide you through the night. Time to pray, lay me down to sleep. Now you say, and my soul to keep time for bed Go to sleep, my sleepy head. down to sleep. Now you say, and my soul to keep. Time for bed. Go to sleep, my sleepy head. Good night. Goodnight en welkom bij de Nacht van de Vader op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1 tot 6 uur morgenochtend. Goeienacht. De eerste muziek eh, die is van eh, vlak na de Tweede Wereldoorlog, kan je wel zeggen, 1947. Het werd in augustus 47 opgenomen van een album. Dat heette eh, King Cool for Kids. King Cole for Kids, met daarop de zang van Net King Cole. Alleen in 1947 had je nog geen langspeelplaten. Je had wel albums, maar hoe deden ze dat toen? aan het eind van die 40 jaren. Je kocht dan een box en erin zaten 578 toerenplaten. En dat was dan dat album King Call for Kids. En iets later, en dan heb ik het weer over 1951... toen is dat eh, album King Call for Kids uiteindelijk op één eh, plaat uitgebracht. En dat was dan een 10-inch 33-toeren LP. Zo'n kleine LP dan. Ja, dat had je toen allemaal. Welkom dus bij de Nacht ging Anders de Vader op Radio 1... met in dit uur een eigen opname, een eigen bijzondere opname... van niemand minder dan Frans Bauer. Ja, <laughs> zelfs die ga je een keer horen in de Nacht ging anders. Hij was de gast afgelopen week bij het ochtendprogramma van collega Giel. Die opname die ga je horen dit uur. thought hij was er niet in Gelredome afgelopen avond aan Hoek. Maar hij was er wel, die je net hebt gehoord. Hij trad vanavond op in de Melkweg in Amsterdam. je Hawthorne. En van twee jaar geleden hoorde je van hem nog eens een keer het nummer The Walk. Dit is nieuw. Nieuw werk van de Amerikaanse band Goo Goo Dolls. En de nieuwe single die heet Come To Me. Google Dolls. I'll be kind if you be faithful, you be sweet, and I'll be grateful. Cover me with kisses, dear, lighten up the atmosphere. Keep me warm inside our bed. I got dreams of you all through my head. Fortune tell us that I'd be free, and that's the day you came to me. from your past. History is like gravity, it holds you down away from me. You and me, we both got sins, and I don't care about where you've been. Don't be sad and don't explain, this is where we again. to the church on time. Take my hand in this empty room. You're my girl and I'm your groom. Come to me, my sweetest friend. This is where we start. die je kon horen. Bens. die komt uit de Verenigde Staten, uit eh, Buffalo. En dat ligt in de Amerikaanse staat New York. Daar nou, maar staat, de staat New York. En dat ligt weer tegen de Canadese grens aan. In het noordoosten van de Verenigde Staten hebben een nieuwe single gemaakt. Come To Me. En in 1998 werden ze wereldberoemd met het nummer Iris. Deze muziek die komt uit Madagaskar. Sazi sasika taru taru Kurai ya yimbaro ye Pikan le walean Chikangana wonita Kurai no mayai Sazi ko Kandra mahatandim Tamu tamu ninita Kurai no mayai tambe ya sei tamateu na umale tromelai leai kanjama hatandeu zai tambe ya sei tamateu na umale Madagaskar. Ook dat kan je horen in De Nacht Klinkt Anders. En je hoorde de stem van Lala Njava. Een meisje dat eh, voortgekomen is uit een heel groot gezin. Want ze had maar liefst 15 broers en zussen. Maar die waren ook allemaal muzikaal. met eh, die broers en zussen en een aantal andere familieleden... heeft ze zelfs nog een bandje gehad. Een bandje dat luisterde naar de naam Njava... En dan heeft ze zelfs nog een prijs gewonnen van eh, Radio France. Maar dat was alweer in de 90 jaar. Dit is nu wat je van haar hebt gehoord. Zijn nieuw album heeft Lala Njava gemaakt onder de titel Malagasy Blues Song. En ik liet je luisteren naar het nummer Sweet Lullaby. Nou, maar nummer dat kom je wel eens tegen op ehm, meditatie-cd's <laughs> en dergelijke. Eh, het gaat om de groep Deep Forest die je hebt kunnen beluisteren. Een eh, Frans gezelschap die een hit had een aantal jaren geleden. In de jaren negentig was dat met dit Sweet Lullaby. Deep Forest, zo noemden zij zich. En lullaby, dat is wat je daarvoor hoorde. En daarin had je dan weer uit 1989 The Cure. Nog steeds actief eh, met optredens onder andere vorig jaar op uh, Pinkpop. The Cure uit 1989, dus Disintegration. Het album dat destijds verscheen met daarop uh, die hit Lullaby. En dit is dan een primeur. Een primeur voor de nacht klinkt anders. <laughs> Want dit is de stem van Frans Bauer. en hij covert Ramstein. Dat deed hij afgelopen vrijdag bij Giel. Du, du hast, du hast mich. Du, du hast, du hast mich. Du, du hast. Du hast mich. Du, du hast, du hast mich. hast mich, du hast mich, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Der Sturm ist, der uns entscheidet. Frans dus zoals die afgelopen vrijdagochtend klonk bij Giel op 3FM met een cover van een nummer van eh, Ramstein. Doe Hast mich Frans Bauer. Eindelijk dan een keer in de nacht klinkt anders door. En ja, dat mag ook wel na bijna vier jaar, want zo staat dit programma al. Bijna vier jaar. <laughs> Doen we dat al hier op Radio 1 eh, in de nacht van woensdag op donderdag. Blijf nog even bij het Duitse repertoire. Maar nu dan van een, eh, iemand die echt uit Duitsland komt. Deutsche zelfs.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 Hij heeft ook een nieuwe album afgeleverd. Het is weer uh, eh, ettelijke maanden geleden. Paradise Valley, de titel van die LP. En daarop Wildfire, wat je nu nog even hoort. En voor Wildfire van John Mayer hoorde je dan Las mich dein Piraat zijn. In 1984 was dat en het werd gezongen door de zangeres uit Duitsland Nena dadelijk Toon Hermans met een sketch uit een ver verleden. Maar eerst Tom Robinson. Leave the bureau in the snow. Catch a tram to Uncle Poe. Early evening ring around the room. Slip by the concierge. By the bikes and up the stairs. Snap the latch and creep into the put a coffee on. Lie down on the bed, lay back your head, smoke a cigarette.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 Mevrouw Deegroller. Mevrouw Stip. Stip. Mevrouw Hak. Hak. Mevrouw Loof. Hutjes. Loofhutjes. mevrouw Kistenmaker en mevrouw Schroot. Hamer. Schroothamer. We hebben deze nieuwe leden een officiële uitnodiging gestuurd... om vanavond hier aanwezig te zijn. Helaas zijn mevrouw Peper... mevrouw Kistemaker... Juffrouw van der Stang. Mevrouw Perenboom. Mevrouw Op de Beker. En mevrouw Stofregen. Die zijn helaas niet verschenen. wel aanwijzen... zijn... Mevrouw Zwaarmakers... Mevrouw Deegroller... Mevrouw Stip... Mevrouw Hak. Hak. Mevrouw Loof. Hutjes. En mevrouw Schroot. hamer. Namens het bestuur van ons genoegen Heet ik dan ook? Mevrouw Zwaarmaker. Mevrouw Deegroller. Mevrouw Stip. Stip. Mevrouw Hak. Hak. Mevrouw Loof. Hutjes. En mevrouw Schroot. Hamer. Van harte. Hutjes. Hutjes. Maar... Namens het bestuur van ons genoegen wil ik u wel even mededelen dat als mevrouw Peper mevrouw Kistenmaker Mevrouw van der Stang, mevrouw Perenbo, mevrouw Op de Beek en mevrouw Stofregen... als die denken dat ze zonder tegenbericht de vergadering mogen verzuimen... dan vergissen ze zich... Lelijk. dan... van de ledenlijst geschrapt. En we gaan gewoon verder... met... mevrouw zwaarmakers en het hele zootje. De nacht klinkt anders met Roel Koeners. Ever since I've been on short supply for glow sticks, I've been waiting for my fever to be cured. They've left me in the dark, left me cursing all the stars, for I know you're bathing in their cold, cold light. I forgot my nose along with my sombrero. I've been put in charge of flowers and balloons though my hands are shaking badly. Have I picked the shortest straw? Oh, I hope the sun is shining where you are. What you want from me? Did you set me free? Keep on walking, please. There's nothing in see. I check the lawn for rubber chickens as I usher out the casualties of war. And do I like the way she dresses? Do I wanna see the rest? Oh, I hope that you can't see me where you are. I am only waiting for the world to happen. Like a stripper they found dead inside a cake. Ah, oh, this summer is a killer. And this sinner gets a room when all he wants is to forget just where you are. What you want from me? Did you set me free? Keep on walking, please. There's nothing in to see. You've been hiding forever. What can I do? I've been waiting for someone like you. I've been talking to strangers. I don't think I should. I've been waiting for someone. I'm aching for someone. I'm waiting for someone like you. I've been looking for someone. I'm aching for someone. I'm waiting for someone like you. Could you paint my face? I wanna be a tiger. Cause a tiger, when in need, can be so fierce. All my fur is made of rust, and my whiskers soaked in blood. Oh, I hope I'll be a tiger when you're here. Oh, oh, oh, what you want from me? Did you set me free? keep on walking, please. There's nothing here to see. There's nothing here to see. There's nothing here to see. Mm-hmm, mm-hmm. mm-hmm. En in volgorde van opkomst had je eerst Tom Robinson... die een eigen compositie zong, maar die schreef hij wel samen met Peter Gabriel... Listen to the Radio uit de jaren 80. En vervolgens had je uit 1980 de sketch De Voorzitter... Ons Genoegen met daarin uh, Hermans... En vervolgens een eh, zanger aan een vleugel. De zanger Bent van Looy hoorde je. Uit Vlaanderen komt hij en die heeft net een nieuw album gemaakt. En dat album heet eh, Around the Band. Vroeger was hij zanger en dat is hij nog steeds, maar heeft een eh, solo-uitstapje gemaakt. Hij is frontman van de groep Das Pop. Heeft een solo-uitstapje gemaakt door dat album te maken, Around the Band. En daarop is dat nummer te vinden dat ik je liet horen. Flowers and Balloons. Alleen ik liet je een aparte versie horen, namelijk een, ehm, een studio-sessie. Een Studio Brussel-sessie, want deze versie... waarbij ze zichzelf alleen aan de piano begeleidde... die werd gemaakt in Brussel op 4 juli jongsleden. Flowers and Balloons, je hoorde Bent van Looy. Ik zal niet vragen waar je bent gebleven. Ik ga niet klaar je mij verliet. Ik wil niet zagen aan de poten van je nieuwe. Het is niet nodig, jij verliet mij niet. Ik wil niet keuren of jij past bij die ander. Verwijt het zeuren dat je alles hebt vergooid. Ik ga niet treuren dat ik zo alleen ben. Het is niet nodig, jij bedroog mij nooit. Niemand houdt erin met pakken uit de hemel helpt geen paraplu. Gisteren en morgen zorgen niet voor eeuwig. In de liefde telt alleen het nu. Het kostenbatenplaatje staat niet ter discussie. In doen en laten heb jij nooit verzaakt. Ik hoef niet te praten met een psychiater. Er is niet nodig, want jij bent volmaakt. Niemand kan de golven breken. Tegen een tsunami is geen dijk bestand. Zandzakken en duinen, hoe haal je in je hersen? Want de liefde werkt niet met verstand. Niemand kan een berg verzetten. Wie erover wil moet klimmen of op zoek gaan aan Met de Freek de jongen die eerder dit jaar een LP maakte... onder de titel Zonde. En daarvan hoorde je dan het liedje Het Nu. Zo dadelijk eh, Christian Bonenbakker met eh, het laatste nieuws. En dit wordt de zang van Sting. It's not the same moon. Did you ever hear the theory of the universe? Where every time you make a choice, a brand new planet gets created. Did you ever hear that theory? Does it carry any sense? That a choice can split the world in two? Or is it all just too immense for you? That they all exist in parallel? each one separate from the other. And every subsequent decision makes a new world, then another. And they all stretch out towards infinity. Getting further and further away. Now we're a man to reconsider his position and try to spin the world back to its original state. It's not a scientific proposition, and relatively speaking, you're late. It's not the same moon in the sky, and these are different stars, and these are different constellations from the ones that you've described. Different rules of navigation, strange coordinates and lines, a completely different zodiac of unfamiliar signs. It's not the same moon in the sky, and those planets are misleading. I wouldn't even try to take a bearing or a reading. Just accept the things are different. You've no choice but to comply. When smarter men have failed to see the logic as to why it's not the same. It's not the same.